Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Limburg is het water langzaam aan het zakken. Vannacht was het nog even spannend, vooral in het noorden van de provincie. Maar de meeste dijken hebben het gered, vertelt de veiligheidsregio. De nooddijken, het ophogen van de kades, het ophogen van de dijken... die hebben voor een belangrijk deel hun werk gedaan. En die hebben ervoor gezorgd dat er ook eh, niet veel calamiteiten zijn geweest. Veel mensen die in de buurt van de Maas wonen zijn gisteren geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer zij precies naar huis kunnen. Er zijn erg veel dijkwachten nu bezig met inspecties van al die dijken. En dat betekent dat ehm, we echt moeten kijken of dat op een verantwoorde manier kan. Dat terugkeren van de geëvacueerden. Dat moet ook allemaal gecoördineerd gebeuren. Omdat anders ja, er toch te veel mensen mogelijk teruggaan. Dat zou voor verkeersproblemen kunnen leiden. Dat het water nu zakt betekent niet dat de problemen zijn opgelost. Het is niet duidelijk of bruggen en wegen die nu nog onder water staan nog wel veilig zijn. Ook in België, Duitsland en Oostenrijk zijn er grote problemen door het noodweer. In het zuiden van Duitsland en Oostenrijk is gisteren en vannacht extreem veel regen gevallen. Straten zijn daar veranderd in rivieren. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in het Duitse Bad Neuenaar Arweiler. De mensen hebben hier het over de kracht van een tsunami waarmee het water door de straat heen ging. Tot zo'n twee meter hoog. De auto's gingen heen en de auto's gingen weer. En alarminstallaties klonken. Ja, het moet heel beangstigend zijn geweest. In Duitsland zijn tot nu toe 155 mensen omgekomen. Ook worden nog honderden mensen vermist. Ander nieuws dan. De tijd tussen je eerste en tweede coronavaccinatie wordt korter. Tot nu toe zat er 35 dagen tussen de eerste en tweede prik en dat wordt nu 28 dagen. De GGD zegt wel dat bestaande afspraken niet worden verzet... want daarvoor zijn er te weinig vaccins op voorraad door een groot datalek bij een coronatestbedrijf konden mensen makkelijk zelf een valse QR-code fixen. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Met die code kon je toen nog naar de kroeg of op reis. Ook lagen door dat lek privégegevens zoals namen, adressen en telefoonnummers van ruim 60.000 mensen die bij dat bedrijf een test hadden gedaan op straat. Het ministerie heeft inmiddels besloten niet meer samen te werken met het testbedrijf. Het weer nog. Er zijn vanmiddag wat stapelwolken, maar vooral veel zon. En in het binnenland is het zomers warm. 25 tot 27 graden. Aan de kust iets koeler. 21 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fight. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment.